Zwangere Creoolse vrouwen gaan doorgaans pas laat naar een verloskundige, maar de babysterfte is nog niet gevonden. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben zoals verwacht ingestemd met een lening van 12 miljard euro aan Griekenland. Het is een nieuw deel van het totaalbedrag van 110 miljard dat de EU en het IMF onder voorwaarden hadden toegezegd. Het Griekse parlement stemde deze week na heftige debatten in met een ingrijpend pakket aan bezuinigingen. De Hezbollah-beweging in Libanon staat niet toe dat vier verdachten van de moordaanslag op de Libanese oud-premier Hariri worden opgepakt. Donderdag overhandigde het VN-tribunaal de arrestatiebevelen aan de Libanese justitie. De namen van de verdachten zijn niet bekendgemaakt, maar het zijn vrijwel zeker Hezbollah-leden. Hezbollah-leider Nasrallah waarschuwde dat een arrestatie zal worden gevroken. In Monaco zijn prins Albert en de Zuid-Afrikaanse oud-zwemster Charlene Wittstock nu ook voor de kerk getrouwd. Bij de plechtigheid waren veel buitenlandse gasten, onder wie prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Gisteren trouwde het paar al voor de wet. Charlene Wittstock gaat voortaan door het leven als prinses Charlene. Het weer vannacht droog en 10 graden. Overdag in het westen veel zon.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 Dat is gebleken bij een proef met een hindernissenparcours. Vanaf volgend jaar moeten korpsen maatregelen nemen tegen agenten die niet fit genoeg zijn. De Nederlandse politiebond en de korpschefs willen een minder zware test. In het bijzonder voor oudere en vrouwelijke agenten. Bij Creoolse vrouwen in Den Haag eindigt 1 op de 43 zwangerschappen in de dood van de baby. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 1 op de 100. De baby's overlijden kort voor, tijdens of kort na de bevalling. RTL Nieuws heeft de resultaten van een onderzoek van de GGD in Den Haag. Zwangere Creoolse vrouwen gaan doorgaans pas laat naar een verloskundige, maar de precieze oorzaak van de hogere babysterfte is nog niet gevonden.